De huidige leider van de partij, Alexander Pechtold, noemt hem een inspirator en een begenadigd spreker. Oud-premier Kok beschrijft hem als een warme man met wie je eindeloos kon debatteren. De grootste triomf voor Hans van Mierlo was het eerste Paarse kabinet in 1994 zonder het CDA. Vier jaar later trok van Mierlo zich terug uit de politiek en werd hij benoemd tot minister van Staat. Hans van Mierlo was 78. In Rotterdam zijn alle stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw geteld. Gisterochtend om half acht begon de hertelling en vannacht rond een uur of één waren de tellers klaar. Ruim 221.000 stembiljetten zijn gecontroleerd en geteld. Vanmiddag om 12 uur wordt de uitkomst bekendgemaakt. De PvdA in Den Haag legt volgende week in het openbaar uit waarom de partij niet wil onderhandelen met de PVV. Het openbare debat komt er naar zware druk van bijna alle andere partijen. De PVV werd in Den Haag de tweede partij na de PvdA. pvv de Wilders is gisteravond geïnstalleerd als lid van de nieuwe Haagse gemeenteraad. Ook in bijna alle andere gemeenten zijn gisteren de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Hulpverleners en schoonmakers die het puin opruimden van het World Trade Center na de aanslagen in 2001 kunnen een schadevergoeding krijgen. De totale vergoeding kan oplopen tot meer dan 650 miljoen dollar. Ruim 10.000 mensen hadden een claim ingediend tegen onder meer de stad New York wegens gezondheidsproblemen zoals astma. In Mexico-stad zijn vijf homoparen getrouwd en daarmee is de Mexicaanse hoofdstad de eerste stad in Latijns-Amerika waar homo's en lesbiennes elkaar het ja-woord kunnen geven. Het progressieve stadsbestuur veranderde de wet vorig jaar december... zodat homoseksuelen in het huwelijk kunnen treden... en de wet trad vorige week in werking. Het weer vannacht bewolkt en temperaturen tussen 0 en 3 graden. Overdag bewolkt en wat regen, vooral in de kustprovincies...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 Keep the glass filled up and feel no pressure. Cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight. Yeah. Gonna just set it off, think it off. When step into the party, the vibe that's gonna head on to the dance floor, yeah. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Straight up, we're having a party. Cause tonight we're going all the way. That's cool with me, baby, go girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party. Cause tonight we're going all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up getting down. Fellas with the hands up, and you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in there looking to fight. Tryna mess things up, cause we all came in a party tonight. never go home to make our way up to the door. Slow jams, you pull them back to mine for sure.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 Yeah. Won't you hold on just for a while? Yeah. Please don't give up.